Nutricia zegt dat de blikken met de vervalste etiketten niet te koop zijn bij winkels of apotheken die hun producten direct van Nutricia krijgen. En ook zijn de blikken niet verkocht via de webshop van Nutricia. Een woordvoerder zegt dat ze alleen verkrijgbaar waren buiten de reguliere verkoopkanalen. De politie onderzoekt de zaak. Nutricia begint morgen een landelijke advertentiecampagne om mensen te waarschuwen. De Soedanese president Bashir is terug in zijn eigen land. Bashir was dit weekend in Zuid-Afrika bij een vergadering van de Afrikaanse Unie. Het internationaal strafhof in Den Haag had graag gezien dat Bashir was opgepakt. Tegen de president loopt een arrestatiebevel in verband met de genocide die is gepleegd in de regio daarvoor. Een Zuid-Afrikaanse rechter had hem verboden het land te verlaten, maar Bashir is er toch in geslaagd terug te vliegen naar Soedan. Het internationaal strafhof noemt het teleurstellend dat Bashir is weggeglipt. Bestuurders van grote universiteiten vliegen en overnachten te duur. Ook geven ze grote bedragen uit aan auto's met chauffeur. Dat concludeert RTL Nieuws op basis van declaraties die deze bestuurders hebben ingediend. Volgens RTL negeren ze de opdracht van het ministerie om sober te declareren. Zo zouden sommige bestuurders business class vliegen waar de regels economy class voorschrijven. Wat de kosten voor auto's met chauffeur betreft spant de Universiteit Utrecht de kroon. Die is jaarlijks bijna 2,5 ton kwijt aan dienstauto's en taxiritten voor drie bestuurders. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag wordt het maximaal 18 graden. Woensdag wordt het op veel plaatsen meer dan 20 graden.